Door Almegens met het NOS-journaal. De nieuwe waterweg bij Rotterdam is weer vrijgegeven voor het scheepvaartverkeer. Gisteren ontstond er een stremming toen bleek dat er een lek zat in een nieuw tunneldeel dat was afgezonken in het water. Duikers hebben het lek gedicht en het tunneldeel leeggepompt. Het tunneldeel is onderdeel van de nieuw aan te leggen Maas-Delta-tunnel. De provincies kunnen helemaal geen vaart maken met de aanpak van de stikstofcrisis... zoals premier Rutte vrijdag zei na crisisberaad. Volgens gedeputeerden hebben ze helemaal geen richtlijnen die ze kunnen gebruiken om maatregelen te treffen. Ze vinden dat Den Haag daarvoor moet zorgen. Bij de protestdemonstratie in Frankrijk tegen de pensioenplannen... zijn in totaal bijna 1100 politieagenten en brandweerlieden gewond geraakt. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Wordt in Frankrijk al maanden geprotesteerd... tegen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar. Die gaan de laatste weken met steeds meer geweld gepaard. In het centrum van Heerenveen heeft een grote brand gewoed in de bovenruimte van een horecapand. De veiligheidsregio dacht dat de brand in een bewoond appartement boven de etent woedde, maar dat bleek niet zo te zijn. De brand is inmiddels onder controle en de brandweer heeft uitbreiding naar naastgelegen panden weten te voorkomen. De klanten in de eetgelegenheid werden geëvacueerd en omliggende huizen in Heerenveen zijn ontruimd. Leden van de ondernemingsraad van Tata Steel zijn in een WhatsApp-groep losgegaan over actievoerders die maandag de fabriek deels willen blokkeren. In niet mis te verstaande bewoordingen werd duidelijk gemaakt dat de medewerkers niet van de actie gediend zijn. Daarbij zijn verwijzingen naar nazi-concentratiekampen niet geschuwd. De geschrokken directie van Tata onderzoekt de uitlatingen. Het weer. Vanochtend trekken de laatste buien ook weg uit Limburg. Wordt het zonnig en droog vandaag, 10 graden. Door een stevige noordoostenwind kan het wel enkele graden kouder aanvoelen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er is een technische storing bij de zeevinsluizen bij Den Oever.